Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De partijleiders van PVV, VVD en BBB gaan vanavond op bezoek bij informateur Ronald Plasterk. Ze zijn door hem uitgenodigd om te komen praten over gisteravond. Toen liet Pieter Omtzigt weten dat zijn partij NSC voorlopig stopt met de gesprekken over een nieuw kabinet. Plasterk wil van de partijen weten hoe zij er nu in zitten, zegt verslaggever Roel Bolsius. Omtzigt zei gisteren dat hij in eerste instantie dat hij daar niet bij aanwezig zou zijn. Later op de avond liet die dat toch in het midden... of die misschien toch wel tekst en uitleg wil geven bij eh, de informateur... Ja, dan is het afwachten wat Plasterk precies in het verslag eh, schrijft... wat hij aan de Tweede Kamer moet sturen. En dan is de Tweede Kamer weer aan zet. En volgende week is er in die Tweede Kamer een debat... over de kabinetsformatie tot nu toe. Rusland heeft vanochtend weer raketten afgevuurd op Kiev en andere steden in Oekraïne. Vanochtend vroeg ging het luchtalarm af. Daarna waren er harde explosies. Op social media gaan beelden rond van een brandend flatgebouw. Volgens de burgemeester van Kiev zijn in zijn stad meerdere mensen gewond geraakt. En we drinken minder bier. Vorig jaar werden er in totaal 23 miljoen fusten bier verkocht. 6% minder dan het jaar daarvoor. En van al dat bier is nog geen 8 op de 10 pintjes een gewoon pilsje. Een tijd geleden was dat nog dik 9 op de 10. Dat komt doordat er juist vaker wordt gekozen voor een speciaal biertje of een 0.0'tje. En in Arnhem was gisteravond een benefietconcert voor aardbevingsslachtoffers in Turkije. Het geld gaat naar kinderen met een handicap die een jaar geleden hun huis kwijt zijn geraakt. Wat vond u ervan? Fantastisch. Ja? Ja gewoon dat ze daar dus de kinderen die gehandicapt zijn of, of wees zijn, dat ze die eh, gewoon hulp van hand bieden. Want dat is toch een, eh, waarschijnlijk een groepje wat ondergesneeuwd is. En uh, het is een heel goed en een nobel initiatief. Er is 17.000 euro opgehaald. Van de opbrengst moet onder meer een revalidatiecentrum gebouwd gaan worden. Het weer nog een wisselend dagje.